Drie uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. Het dodental van het coronavirus in China is opgelopen naar 41. Volgens de autoriteiten zijn bijna 1300 mensen geïnfecteerd met het dodelijke virus. De ziekte is voor het eerst ook in Europa vastgesteld. Gisteravond werd bekend dat drie Fransen besmet zijn met het coronavirus. Het gaat om één besmetting in Bordeaux en twee in Parijs. Even leek het erop dat één van hen in Nederland was geweest... maar dit bleek een misverstand. Inmiddels is de ziekte ook in Australië en de Verenigde Staten vastgesteld. In Mali zijn drie Belgische militairen gewond geraakt door een bermbom. Ze zijn alle drie buiten levensgevaar. Twee militairen konden ter plekke worden behandeld. De derde is voor behandeling overgebracht naar een Frans ziekenhuis in Goa. België heeft momenteel 100 militairen in Mali gestationeerd. Tot vorig jaar waren er ook Nederlandse militairen in het land gelegerd. Zij werden in mei teruggehaald naar Nederland. De Nederlandse Trump-aanhanger Anthony de Callaway beklaagt een republikeinse politicus aan wegens smaad en laster. Volgens de politicus zou de Callaway de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne hebben bespioneerd. De informatie die dat opleverde zou hij aan Trump hebben aangeboden. De Callaway zegt dat het om een grap ging en eist 30.000 dollar schadevergoeding. De zaak kwam aan het licht in de afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president... die draait om contacten in Oekraïne. De Amerikaanse actrice Rosie Perez heeft in de rechtbank in New York... belastende verklaringen afgelegd tegen Harvey Weinstein. Volgens Perez heeft Weinstein in de jaren 90 actrice Annabelle Ciora verkracht. Dat zou Siora haar kort na de verkrachting hebben verteld. Weinstein kan voor die zaak niet meer vervolgd worden... omdat de feiten zijn verjaard. Perez mocht toch over de zaak verklaren... omdat het volgens de rechter een patroon in Weinsteins gedrag kan aantonen... Weinstein wordt momenteel vervolgd voor twee verkrachtingen.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 Now let's get back into it. This is that Perfecto Mondo moment where I highlight brand new releases. Just come out called Wake Up. It's by Omg. It's on Fluoro. Love this track. like the stars. just heard Scott Bond's remix. He collaborated with Liam Wilson. Mr. Bright Side by the Mighty Killers. Paul Oakenfold checking out. See you next week. Bye. Thank you for tuning in to Planet Perfecto. You can replay the show on iTunes, SoundCloud, or Mixcloud, or get the playlist on Spotify. You can also find Paul Oakenfold on all social media channels. Just go to pauloakenfold.com for direct links. Closing down broadcast. Terminating music transmission transportation portal back to Earth initiated, leaving planet Perfecto in 15 seconds. Systems online. Begin sequence.